Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Rotterdam-Zuid is een begin gemaakt met het slopen van het complex... waar maandagavond een grote explosie was, gevolgd door een brand. Een voorzichtig begin, want er wordt nog naar twee mensen gezocht. Een operatie die dus heel nauwkeurig moet gebeuren, vertelt de politie. Die onveilige werksituatie blijft. Dus we zijn nu weer teruggegaan naar het plan om eh, het pand van buiten naar binnen eigenlijk te gaan slopen op een voorzichtige manier. Dus dat betekent niet dat we het pand plat gooien, maar dat we brokje voor brokje eh, eigenlijk het pand afbrokkelen om zo bij de kern te komen waar vermoedelijk de vermisten zich bevinden. Het slopen is inmiddels stilgelegd omdat er te veel mensen op de rampplek zijn. De ME is erbij om het allemaal in de gaten te houden. Vanmiddag werd al het lichaam van een een man van 43 onder het puin vandaag gehaald. En het gebeurde nadat zijn familie naar hem op zoek was gegaan en hem ook vond. Kinderartsen maken zich zorgen over het doorknippen van de tongriem bij baby's. Ja, dat is het draadje dat aan de onderkant van je tong zit en de boel een beetje bij elkaar houdt. De artsen noemen de ingreep bijna altijd onnodig en waarschuwen voor medische risico's, zoals infecties en bloedingen. Het zoontje van Iris kreeg er ook veel problemen door, vertelde ze aan mijn collega's van Nieuwsuur. Hij verging gewoon van de pijn, dachten wij. Hij schreeuwde het uit en hij huilde al zo ontzettend veel. Dus was hij eindelijk een keertje rustig. Ja, en dan kwamen die oefeningen er weer aan. Dan naar Volendam. Daar is vanmiddag een pastoor geslagen tijdens een uitvaartdienst in een kerk. Een man van 33 is opgepakt. Omstanders zeggen tegen NH Nieuws dat een verwarde man de kerk binnenkwam... en de dienst van de pastoor verstoorde. Daarna pakte hij de Bijbel van de pastoor af en sloeg hij hem daarmee. De man is overmeesterd en daarna overhandigd aan de politie. De pastoor gaat nog wel aangifte doen. En een maandje lang geen alcohol drinken. als je mee hebt gedaan aan Dry January, dan is het allerlaatste uur nu ingegaan. Deze student ging het dit jaar verrassend goed af het heeft wel echt gewerkt. En heeft wel echt een nieuwe waardering gegeven voor het drinken met maat in ieder geval. Dus ik merk ook wel dat ik daarna echt minder ben gaan drinken als ik ben gaan stappen bijvoorbeeld. Onderzoekers zien positieve effecten van Dry January. Zo bleek uit een vragenlijst onder deelnemers in Amerika... dat na zo'n stopmaand mensen gemiddeld minder vaak naar de fles grijpen. En ook drinken ze per keer dat ze het wel doen minder glazen dan voor de stopmaand heb ik nog het weer voor je. Het trekt steeds verder dicht en komende nacht gaat het een beetje regenen. Morgen een droog en zonnig dagje met een graad of 9.